de euro's gekort wordt op ontwikkelingshulp. Het weer is af en toe zon, temperatuur stijgt naar zo'n 7 graden. Vanavond en vannacht vanuit het noorden wat regen, morgen zwaar bewolkt, maar wel overwegend droog. Dit was... de zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. En op de A16 tussen Rotterdam en de grens met België.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 One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance free. One more time, so free. Music's got me feeling so free We're gonna celebrate, celebrate van Zandvoort, op 106.9 FM.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 Heeft bestuursvoorzitter Blok tegen de NOS gezegd. KPN besloot vorig weekend om 2 miljoen e-mailaccounts te blokkeren omdat er logingegevens van ruim 500 KPN-klanten op internet zouden staan. bleken later afkomstig te zijn van een hack bij webwinkel babydump.nl. Jongeren blijken vaak erg optimistisch over hun financiële toekomst. Bijna de helft denkt later meer te gaan verdienen dan de eigen ouders, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Tweederde denkt daarbij aan een inkomen van minstens 3000 euro netto per maand. De meeste 12 tot 24-jarigen denken ook gemakkelijk aan een goede baan te komen. De jongeren van 21 jaar en ouder zijn hier minder positief over. Van die groep denkt een derde dat het vinden van een goede baan helemaal niet zo gemakkelijk is. Telefoonnummer 144 voor dieren in nood is de afgelopen drie maanden ruim 40.000 keer gebeld. In ongeveer een kwart van de gevallen leidde dat ook tot actie. Volgens het Korps Landelijke Politiediensten kwamen er veel telefoontjes binnen van mensen die niet zeker wisten of er sprake was van dierenmishandeling. Telefoonnummer 144 is sinds afgelopen november in gebruik politie heeft voor aanvang van de wedstrijd Ajax-Manchester United een aantal arrestaties verricht in het centrum van Amsterdam. Hoeveel mensen zijn opgepakt is nog niet duidelijk. De twee supportersgroepen daagden elkaar uit aan weerszijden van de Oudezijds Voorburgwal. Politie greep in toen er een opstootje ontstond. Over een half uur begint de Europa League wedstrijd.